ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. We zitten er waarschijnlijk warmpjes bij komende winter. Want de Europese gasvoorraad is nu voor ruim 90% gevuld, weet onze economieredacteur Ruben Eg. Het doel was om eh, dit niveau pas op 1 eh, november te behalen. Maar we zijn nu al op die 90 procent. Hij moet naar 100. In Spanje en Portugal, daar zijn ze daar eh, zo ongeveer al. In Nederland is de gasvoorraad met bijna 87 procent ook bijna op dat Europese doel. Het is belangrijk dat die Europese potten allemaal goed vol zitten. Omdat we hebben afgesproken dat we elkaar te hulp schieten als het heel koud wordt deze winter. En dat de gasvoorraad al bijna vol is, komt onder meer doordat Qatar in Amerika de productie flink hebben opgeschroefd. Grensoverschrijdend gedrag bij het Internationaal Theater Amsterdam, ook wel het ITA genoemd. Ze verbreken per direct de samenwerking met de bekende theaterregisseur Ivo van Halven. En ook stapt het hele bestuur op. Aanleiding zijn twee onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij dat theatergezelschap. En daaruit blijkt dat er jarenlang een onveilige werkcultuur was. Blijf nog even in Amsterdam, want die gemeente deelt te hoge boetes uit... aan mensen die hun huis illegaal verhuren via platforms als Airbnb. zegt de Raad van State. En die zaak was aangespannen door een vrouw die haar huis had verhuurd aan vijf toeristen... in plaats van de maximale vier die is toegestaan. Ze kreeg een boete van 11.600 euro. En dat zou veel te hoog zijn, zegt de rechter nu. 11 agenten, 6 brandweermannen en ook nog eens 2 ANWB-medewerkers en 2 mensen van de dierenbescherming. Ja, dat hele clubje hadden ze nodig om gistermiddag urenlang een kitten te pakken te krijgen in eh, Schiedam. Een diertje zat verstopt onder een auto en miauwde de hele buurt bij elkaar. Maar het dier vangen bleek geen kat in het bakkie. Gaat nu naar onder, gaat naar onder. Sander, daar komt je naar achter. En dan zit hij bij de volgende auto. Ja, speeltjes, ook lokken met eten, kattengeluiden afspelen op een telefoon niet hielp. En ze besloten het beestje eventjes met rust te laten. En uiteindelijk wisten ze de kitten vannacht toch nog te vangen. Het weer dan nog. Alleen in het noorden nu kans op wat buitjes. In de rest van het land een mix van zon en bewolking bij een graad of 20. Morgen wordt het ook droog en zonnig. En dan wordt het ook weer ietsjes warmer. Tussen de 22 en 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10, de Ring Zuid, bij Amsterdam Oud-Zuid.